acteurs. En eh, zo heeft hij die tijd eh, vele prijzen binnen mogen halen. Onder andere een Edison in 1969 voor Laat mij nu maar begaan. En ze is natuurlijk onder andere ook bekend van het schaap met de vijf poten. En tegenwoordig hebben we het Spaanse schaap, meen ik. Maar in 2006 begon de KRO met het uitzenden van een remake van de serie Schaap met de vijf poten. En daarin was hij in december te zien als Rooie Rita in de aflevering... Het zal je kind maar wezen van de serie... verscheen een soundtrack-cd waarop eh, Adèle ja, Bloemendaal te horen is. En wij gaan nu het plaatje draaien. Wat ze ook samen zong met de man waarmee ze eigenlijk samen ontdekt zijn. Leen Jongewaard, en die gaat ook wel heel lang mee. Daar hebben we vandaag al meerdere platen van gehoord. Hij doet ook heel veel duetten met heel veel artiesten van toen en nu. Het is eh, Adelle Bloemendaal en Leen Jongewaard. Tezamen in een mooi lied. Het zal je kind maar wezen. En als er nog tijd over is, hebben we Herman van Keken met Papi loopt toch niet zo snel. En Rika Jans met een wiegie. Mijn wiegie was een stijfselkissie.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 Toen was er nog sprake van een lichte daling. Door de groei in het vierde kwartaal blijft Nederland een nieuwe recessie bespaard. De economische groei over heel 2010 kwam uit op 1,7 procent, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Nederlandse economie profiteerde van de groei van de Duitse economie. De groei in Duitsland was over 2010 3,5 procent. In Frankrijk viel het groeicijfer van 1,5 procent iets tegen. Italië heeft de Europese Unie om steun gevraagd voor de opvang van de duizenden vluchtelingen uit Tunesië. De afgelopen dagen zijn zo'n 5000 Tunesiërs in bootjes aangekomen op het Italiaanse eiland Lampedusa. Italië vraagt 100 miljoen euro van Brussel en om de inzet van Frontex, dat is de Europese grenspolitie. Op Lampedusa zijn niet genoeg faciliteiten om de Tunesiërs op te vangen, dus worden ze onder meer naar opvangcentra in Sicilië gebracht. Velen willen van daaruit door naar andere Europese landen. Op Lampedusa heeft de burgemeester de noodtoestand uitgeroepen. Hij verwacht dat er nog duizenden Tunesiërs naar Italië willen komen. Een groep internationale wetenschappers heeft ontdekt waarom het geel in schilderijen van Van Gogh langzaam bruin wordt. Van Gogh blijkt een soort chroomgeel als verf te hebben gebruikt. Door UV-straling ontstaat een laagje chromoxide en dat ziet er voor het oog bruin uit, zegt de onderzoeker van de TU Delft. Van Gogh de verf onder meer voor zijn werken Veld met bloemen bij Arles en Oever van de Seine. Het chroomgeel is niet alleen gebruikt voor Van Gogh, maar ook door veel tijdgenoten. De onderzoekers willen nu een manier vinden om het proces te vertragen. Het weer, vanmiddag vanuit het zuidwesten toenemende bewolking en later wat regen. Het wordt 4 tot 8 graden.